Dit is Jong met het NOS-journaal. De Duitse chemiereus Bayer wil in de VS schikken in zaken over onkruidverdelger Roundup. Het is een van de meest gebruikte onkruidverdelgers in de landbouw. Het is omstreden omdat het in verband wordt gebracht met onder meer de ziekte van Parkinson. In de VS zijn tienduizenden rechtszaken aangespannen... door mensen die zeggen dat ze kanker hebben gekregen van het middel. Voor omgerekend ruim 6 miljard dollar moeten bestaande en ook toekomstige zaken worden afgekocht... zegt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans van de Volkskrant. Bayer hoopt nu echt in één klap daar gewoon eens een keertje vanaf te zijn... want ze geven miljarden uit aan gewoon het voeren van, eh, van rechtszaken. Dus wat, wat hun idee is dat ze 21 jaar lang eh, gaan betalen nu... Eh, en dat ze dus de huidige gevallen gaan afbetalen... en dan willen ze geen gedoe meer hebben. Drie mannen zijn veroordeeld voor de ontvoering en beroving van een man die dacht een afspraakje met een vrouw te hebben. Ze lokte hem naar een huis en bedreigde hem met een pistool. Een 23-jarige man moet vier jaar de cel in. De andere twee hebben taakstraffen gekregen. In Frankrijk zijn negen mensen opgepakt in het onderzoek naar de dood van een student. Hij werd vorige week zwaar mishandeld en overleed later. Het gebeurde bij een universiteitsgebouw waar een toespraak was van een radicaal linkse politicus. Een radicaal rechtse groep kwam demonstreren. De student was er om de rechtse groep te beveiligen, maar zijn familie ontkent dat. In Rotterdam en Vlaardingen zijn vanmiddag kaders langs de Maas ondergelopen door hoogwater. Ook Deventer kant met hoogwater, maar dan van de IJssel. Volgens Rijkswaterstaat is de waterstand van de Rijn en de IJssel nu wel normaal voor de tijd van het jaar. Het weer. In het noordoosten nog wat buien met kans op natte sneeuw. Elders droog. Vannacht overal droog met afwisselend opklaringen en sluierwolken.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 I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think you're making in the moonlight, sandy beaches drinking. Heaven's called a coconut grove. Voila, an American dream. Where well, we can travel, girl, without any means.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 And she's sweeter now than the wildest dream could have seen her, and I watch her sleeping on But I know I'll be hunting hard. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for.